12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De NAM heeft consumenten misleid met de claim dat aardgas de schoonste fossiele brandstof is. Dat oordeelt de reclamecodecommissie in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie. De actiegroep zegt dat aardgas het klimaat belast en dat we er zo snel mogelijk vanaf moeten. De NAM heeft de tekst op zijn website inmiddels vervangen voor de minst vervuilende fossiele brandstof. De politie verdenkt een stratenmakersbedrijf uit Brabant ervan dat het tonnen aan zwart geld heeft gekregen van criminelen, omdat daarna wit te wassen. Het bedrijf huurde de criminelen zogenaamd in om klussen te doen en kon ze op die manier wit uitbetalen. In verband met de witwaspraktijken heeft de politie op negen plekken in Brabant huiszoekingen gedaan. Nederland mag weer verdachten uitleveren aan Turkije. De uitleveringen naar Turkije werden vorig jaar stilgelegd na de mislukte staatsgreep. Een man die wordt verdacht van drugsmokkel klaagde de Nederlandse staat aan omdat hij uitgeleverd zou worden. Hij is bang dat hij in Turkije geen eerlijk proces krijgt, maar hij heeft de zaak verloren. Op de stranden in Noord- en Zuid-Holland is opnieuw paraffine aangespoeld. Dat wordt gewonnen uit aardolie en ziet eruit als kaarsvet. De stranden worden dit weekend schoongemaakt. Afgelopen weekend raakte ook al 50 kilometer kust in Noord-Holland vervuild met het spul. Waarschijnlijk komt het van een schip dat paraffine vervoert. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft een politiek commentator ontslagen... omdat hij op Twitter Seek Heil had geschreven. Dat deed hij in reactie op een bericht van een politiek activist. Volgens CNN zijn natiegroeten onverdedigbaar. De conservatieve commentator Jeffrey Lord heeft zijn excuses aangeboden. Volgens hem was zijn opmerking bedoeld om de organisatie van de activist belachelijk te maken... en niet als steunbetuiging aan nazi's. Het weer in het westen wat zon, vooral in het noordoosten wat regen of motregen. Tot 17 tot 21 graden. Morgen eerst regen, later droog en opklaringen. En ook dan dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Show.